uur. Gert Vlucht met het NOS Journaal. Bewoners van het oosten van Aleppo moeten binnen 24 uur de belegerde stad verlaten. Dat staat in een sms-bericht, waarschijnlijk van de Syrische regering. Daarna beginnen we een groot offensief, meldt het sms'je. Het bericht werd gisteren verstuurd, bevestigen bronnen aan de NOS. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. De man die in 2013 het internetverkeer ernstig ontregelde... is door de rechter veroordeeld tot 240 dagen cel. Een groot deel van de straf is voorwaardelijk en omdat hij al 55 dagen in voorarrest heeft gezeten, komt de man nu vrij. De Nederlander was betrokken bij een DDoS-aanval op het internetbedrijf Spamhouse. Volgens de rechter heeft hij het functioneren van het internet in gevaar gebracht. Internetgebruikers over de hele wereld hadden er last van. Burgemeester Abu van Rotterdam heeft geen enkel begrip voor de klachten van mensen die zaterdag bij de Sinterklaas-intocht zijn opgepakt. Toen de politie vrijdagavond laat hoorde dat de groep niet naar Maasluis zou doorrijden voor de landelijke intocht, maar in Rotterdam wilde demonstreren, gaf Abu Talib een noodbevel. Daarin stond dat demonstreren bij het Willemsplein verboden was. Niet ingrijpen had tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, zegt Abu Talib. Tampasta en zonnebrandcrème worden goedkoper. De Hoge Raad vindt dat tandpasta en zonnebrandcrème geneesmiddelen zijn... en dat er 6% btw over betaald moet worden in plaats van 21%. Volgens de Hoge Raad voorkomt tandpasta met fluoride gaatjes en zonnebrand met UVA en UVB-filters voorkomt verbranding. Er moeten verplichte opvoedcursus komen voor alle jonge ouders. De Taskforce Kindermishandeling vindt dat brood nodig om het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld. Een opvoedcursus moet helpen het probleem aan te pakken. Het weer, motregen en regen in een groot deel van het land. Het is 2 graden in het oosten en 7 aan zee. Morgen druilerig en grijs. Het is wel aanmerkelijk zachter. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad en dat heeft ook te maken met de nattigheid. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkenveen 20 minuten extra. Ze zijn aan het doseren voor de Leidse Rijntunnel. Op de A4 van eh, Amsterdam naar Rotterdam zijn ze aan het doseren bij de Keteltunnel. Dat is ook goed voor een half uur. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat het vast. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en het Prins Klausplein al 9 kilometer. De A9 die ook maar bij knooppunt Badhoevedorp. Langzaam rijden en stilstaan 11. De A10 Noord tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7. Dat is de A10 Zuid trouwens. Maar de A10 Noord staat ook file tussen Zeeburg en Tuindorp Oost staan. 8 richting het Koenplein. Dan de A16 Rotterdam-Breda bij de Randweg Dordrecht 6. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij het Ketelplein 5.